Iselot Thomassen met het NOS-journaal. De gemeente Leiden organiseert vandaag twee bewonersbijeenkomsten... voor omwonenden van de seniorenflat van de veroordeelde pedofiel Benno L. Burgemeester Lenverink ligt daar het standpunt van de gemeente toe... en hij wil de zorgen van buurtbewoners horen. Zaterdag werd bekend dat Benno L. sinds kort in Leiden woont. Gisteren ontstond er een opstootje bij zijn woning. Burgemeester Len Verink heeft El toestemming gegeven om ruim een jaar in Leiden te blijven. Hij wil zo een bijdrage leveren aan de terugkeer van L in de maatschappij. De voorlichting van universiteiten en hogescholen over hun masteropleidingen schiet tekort. Vooral voor studenten die willen overstappen naar een andere opleiding of universiteit blijft veel onduidelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse keuzegids Masters. Zo is niet altijd duidelijk aan welke eisen hbo-studenten moeten voldoen als ze een master willen volgen. Beste universiteit is volgens de gids de Wageningen Universiteit, beste hbo-instelling Hogeschool in Holland. Die school kwam in 2011 nog in opspraak toen de onderwijsinspectie vier bachelorstudies als zeer zwak bestempelde. De Italiaanse president Napolitano heeft Matteo Renzi gevraagd een regering te vormen. Renzi is de partijleider van de centrumlinkse PD. Hij wordt vrijwel zeker de nieuwe premier. Renzi volgt Enrico Letta op die vorige week zijn ontslag indiende. Albert Heijn biedt twee lesbische meisjes excuses aan. Ze hadden elkaar op Valentijnsdag in een supermarkt in Utrecht een zoen gegeven... maar kregen van de beveiliging te horen dat ze dat niet mochten doen... omdat het voor klanten aanstootgevend kon zijn. In een reactie zegt Albert Heijn dat het zeker geen beleid is bij het bedrijf. Albert Heijn wil graag met de twee in contact komen...